Bestuurder en auto zijn spoorloos. Vannacht van min 7 tot min 12. Overdag vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur in het westen een graadje dooi. In het binnenland onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Er zou een verschil van mening zijn over de pensioenen. De Griekse premier ging na de bijeenkomst met partijleiders meteen in overleg met internationale financiële inspecteurs. Pas tegen de ochtend werd dat overleg beëindigd. Vandaag is er een ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën over de situatie in Griekenland. De Europese Centrale Bank, de EU en het IMF eisen strenge bezuinigingen. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon na een gesprek met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban waarschuwt dat Syrië afglijdt naar een burgeroorlog. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat gisteren de zwaarste bombardementen waren tot nu toe. De inflatie in China is vorige maand fors opgelopen. De consumentenprijzen stegen gemiddeld met 4,5 procent in vergelijking tot een jaar eerder. Het inflatiecijfer in december was 4,1 procent. De hoge prijzen in China worden gezien als een bedreiging voor de Chinese economie. In het westen van China heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf in brand gestoken. Het zou een monnik zijn, meldt Radio Free Asia. De zelfverbranding gebeurde in de provincie Sichuan, waar veel Tibetanen wonen.